Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel en diverse liquidaties. In de flat in Vianen wonen volgens het AD familieleden van Taghi. Het meldt dat zijn zus is aangehouden bij de inval... maar de politie bevestigt dat niet. De komende jaren worden er minder kinderen geboren dan verwacht. In een nieuwe prognose voor de bevolkingsgroei stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat ondertussen het aantal ouderen flink zal stijgen. In 2040 zullen er zelfs twee keer zoveel 80-plussers zijn dan nu. De Nederlandse bevolking zal de komende 20 jaar blijven groeien. Waarschijnlijk zijn er in 2039 zo'n 19 miljoen Nederlanders. In Latum, vlakbij Arnhem, zijn voor de deur van een boerderij tientallen vaten met drugsafval gedumpt. De bewoner van de boerderij hoorde gisteravond lawaai en zag blauwe vaten voor zijn huis liggen. De dader was spoorloos, maar even later werd in Arnhem de bestuurder van een bestelbus opgepakt. De politie onderzoekt of hij de vaten heeft gedumpt. Vliegtuigfabrikant Boeing stopt in januari tijdelijk met de productie van de 737 MAX. De toestellen worden al negen maanden aan de grond gehouden na twee ongelukken in korte tijd, waarbij meer dan 300 mensen omkwamen. De problemen met de 737 MAX zouden Boeing tot nu toe 9 miljard dollar hebben gekost. Jumbo neemt 17 winkels van HEMA over. Die panden worden omgebouwd tot supermarkten. En ook gaat Jumbo het voedingsassortiment in zes HEMA's op NS-stations voor zijn rekening nemen. En verder komen HEMA-spullen in de schappen van bijna 700 Jumbo-supermarkten te liggen. Dat maken HEMA en Jumbo vandaag bekend, zo schrijft het Financiële Dagblad. Het weer op de meeste plaatsen droog. Verder af en toe zon bij 12 tot 15 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Morgen dan is het droog met wat zon en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 I don't want a lot for Christmas. Goedemorgen Zandvoort, dinsdag 17 december. Mijn naam is Walter Sands, ik ben hier in de plaats van Ger Loogman. Ger heeft mij gisteren overgenomen. Dankjewel daarvoor Ger. En we tellen af. één week tot kerst, drie dagen tot de kortste nacht... en 136 dagen tot de Formule 1. Goedemorgen Zandvoort. winner bij ZFM. 12 over 8. En eh, ja, voor iedereen die niet op hoeft. Het is nog donker, het is nog maar kwart over 8. Laten we lekker rustig aan doen. Lekker rustig. Een hele langzame slow mix van TLC. Twenty seconds of loneliness, and we've house to know. So I creep, yeah, cause he doesn't know what I do, and no attention goes to show. Oh, so I creep. TLC hier bij ZFM van het album Crazy Sexy Cool.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 feel me? Pretty boy. ZFM. She gotta shake a little something. Shake a little something. Ooh. Throwing that thing from left, right, side to side. She gotta have her own money. She got her own money. Oh yeah. Shout out to the girls that pay, rent time. If you ain't she bought the car. I've been searching everywhere and now here you are. Ooh, junkie. Looking for them girls with the big old hoops. That drop it down in Daisy Dukes. I wanna get down. Yeah, them the ones I'm trying to recruit. I'm looking at you Now let me hear you say you're ready. I'm ready. Oh yeah. Girl, you better have your hair weave strapped on tight. Cause once we get going, we're rolling. We'll cha-cha till the morning. So just say alright. Alright. If you ain't here to party, take your ass back home. If you get naughty, baby, here's my phone. Slide with your boy to the bar. Slide with your boy to the car. I've been searching everywhere and now here you are. Ooh, chunky. Looking for them girls with the big old hoops. That drop it down and Daisy it deuce. I wanna get down. Yeah, them the ones I'm trying to recruit. I'm looking at you. Yeah, you you got Bruno Mars hier bij ZFM. Buiten is 8 graden. Een beetje miserig. Wordt 11 eh, graden vandaag, lekker zacht. En het wordt nu nog pas licht. Dan kun je nagaan, als onze regering kiest voor zomertijd... dan zou het nu al half tien zijn en nog steeds niet licht. Maar goed, nog een paar dagen en dan hebben we de langste dag gehad. En dan worden de dagen weer langer en dan gaan we richting zomer. Maar dat duurt nog even. En tot die tijd draaien wij gewoon lekker plaatjes hier bij ZFM. Zoals deze van Sade. If 1985. En ja, toen hadden we die posters van haar aan de muur hangen. Tenminste, ik wel. Lekker om weer te horen. Inmiddels is het al 60. Maar eh, veel belangrijker. Het is een week, dan is het kerst.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 Gaan we door met Super Duper Love. En niet die uitvoering van Justin. Die hoor je ook wel op, Just, op ZFM. Maar dit is het origineel, 1975. Van Sugar Billy. Super Duper Love. Part 1 en 2. Zo heette dat destijds. Lekker. Hier bij ZFM, waar het half negen geweest is. Part 1 en 2 heet het dan. Van Sugar Billy Hier bij ZFM. En weet je al wat je vanavond gaat doen? Een kleine honderd mensen in Zandvoort weten dat al. Die staan vanavond allemaal om 7 uur op de ijsbaan... voor de eerste voorronde van het fluitketel curling. Uniek in de wereld en alleen hier in Zandvoort. Ga daarheen vanavond, dat is echt super gezellig. En het begint om 7 uur en duurt ongeveer 10 uur. We're hardly ever here. The rest of us We're born to disappear How do I stop myself from being just a number? How will I hold my head to keep from going under? Down bij ZFM, Zandvoort. Kopje koffie erbij, zegt Ger dan altijd. Lekker. wij gaan lekker door met muziek hier op ZFM. het is kerst, we doen rustig aan. Zoals deze met Duffy, Warwick Avenue. Lekker. When I get to Warwick Avenue Meet me by the entrance of the tube We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line when I get to Warwick Avenue. Please drop the past and be true. Don't think we're okay. Just but I Warwick Avenue. Dat is een metrostation ergens eh, in het zuidoosten van Londen. Heeft een goede, goede naam als ik op de site kijk. Gaan wij lekker door met Robert Palmer hier op ZFM... waar het bijna kwart voor negen is. Every kind of people. Goedemorgen, Zandvoort. Said to show he can't be bought. Palmer hier bij ZFM, waar het 8 uur 47 is. Buiten is het 8 graden op de officiële ZFM-thermometer. En eh, ja, het is heel zacht. Dus we gaan door met lekkere zomerse klanken. Zoals deze van Camille Cabello. I don't if or if you're not alone. I don't care, it's been too long. like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper so. I don't care, it's good as gone. Oh. Camilla Cabello van afgelopen zomer hier bij ZFM. En we gaan lekker door met Maan. Jij en ik tegen de wereld. Lekkere plaats. Hier bij ZFM in de ochtend. Goedemorgen. Het is jij en ik tegen de wereld. Of jij en ik tegen elkaar. We gingen net zo lekker man, nu zijn we hier beland. Eerst liepen we zelfs door de appie hand in hand. Ik je zoenen of duw je weg Kunnen we lachen na gevecht Jij en ik passen perfect niet bij elkaar Soms vind je me lastig of vind je me lief Geef je me alles of geef je me niets Jij en ik passen perfect niet bij elkaar Het is jij en ik en we gaan samen naar bed. Ik knuffel je van achter terwijl jij de koffie zet. Maar soms dan kijk ik in je telefoon en word ik gek. Waarom ben je nog met al die ach in gesprek? Geef je me alles of geef je me niets? Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik. Cupid, Ja, het is kerst hier bij ZFM en het was Destiny Child met de Red Nose Reindeer. Gaan we door met George Michael. Nieuwe plaats. Gek hè? Hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. I was leaning on the past. you feeling? I guess you was tripping on a high loving you. Cause I will always, I will always, I will always, I will always try to get my